Wetenschappers zijn er altijd van uitgegaan dat daar geen leven kan voorkomen. De ontdekking kan betekenen dat er elders leven is op plaatsen waar dat tot nu toe voor onmogelijk wordt gehouden. Morgen maakt de NASA meer details bekend op een persconferentie. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven wil een taskforce oprichten om de drugscriminaliteit aan te pakken. Van Gijzel is bang dat de situatie uit de hand loopt als er niet snel wordt ingegrepen. In Zuidoost-Brabant was er een reeks gewelddadige incidenten die te maken hadden met de georganiseerde criminaliteit in de wiethandel. In Helmond heeft de burgemeester zijn taken voorlopig neergelegd en is die ondergedoken na ernstige bedreigingen door drugscriminelen. De maximumsnelheid gaat in maart op sommige snelwegen omhoog naar 130 km per uur. Dat heeft minister Schultz van Infrastructuur gezegd. Er wordt nu onderzocht op welke snelwegen de maximumsnelheid omhoog kan. Schuld wacht niet tot het onderzoek volledig is afgerond, maar laat de snelheid verhogen zodra duidelijk is dat dat mogelijk is. In Amsterdam geldt vannacht opnieuw een noodverordening om te voorkomen dat daklozen de nacht op straat doorbrengen. Ook Groningen heeft maatregelen genomen om zoveel mogelijk daklozen binnen op te vangen. Zwervers in Den Haag krijgen een extra deken als ze per se buiten willen blijven. En Utrecht zet hulpverleners in om daklozen op te zoeken. Rotterdam verplicht daklozen niets. PSV heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen in Genua met 2-1 van Sampdoria. Bij de rust stond PSV nog met 1-0 achter. Toivonen bezorgde PSV de overwinning met twee doelpunten, waarvan de tweede in de laatste minuut. Het weer nog vannacht in het zuiden en midden af en toe sneeuwt.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 I pledge my troth to Lady Jane. You're pushing your a little bit further, a little bit further away. Mm-hmm. Now there's no reason or why love should say hello and then goodbye. got a high price to pay. Listen, baby, You're just pushing any love. it further away. You're pushing your That's the way it is. they didn't even know your name. Young men come and young men go, but life goes on just the same. And I don't know why, why do we keep holding on?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 And for you, the song I sing. you're all I'm thinking of. I praise the Lord above for sending me love. I cherish every hug. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. walk in downstairs. is terug na het